Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlandse trucker wordt verdacht van de dood van een demonstrant... in een geel hesje bij Vizé, meldt het Belgisch parket. De demonstrant werd geraakt door de vrachtwagen... die gisteravond doorreed bij een blokkade op de E25, vlak over de grens. De truck met Nederlands kenteken werd vandaag leeg teruggevonden... op een parkeerplaats bij Tilburg. De chauffeur is op de vlucht geslagen. Er is een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld. Ook in Frankrijk zijn weer protesten van de gele hesjes... voor de negende zaterdag op rij. Op een paar plekken liepen betogingen uit op rellen. In Parijs werden zo'n 40 demonstranten opgepakt... voor geweld tegen de politie of het aanrichten van vernielingen. Ook in steden als Bourges, Bordeaux en Toulouse... gingen mensen in gele hesjes de straat op. En de grote ontploffing in de bakkerij in het centrum van Parijs... heeft drie mensen het leven gekost. Het zijn twee brandweerlieden en een Spaanse toeriste... 47 mensen raakten gewond, van wie er 10 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De brandweer was al bij de bakkerij vanwege een gaslek. Door de ontploffing ontstond een enorme ravage. De pui van de winkel werd eruit geblazen en in de omgeving werden zelfs auto's omvergeblazen en sneuvelden veel ruiten. Het bergen van zo'n 270 containers die in het Waddengebied van een vrachtschip zijn gevallen... is vanwege het slechte weer uitgesteld tot zeker maandag. Het is volgens Rijkswaterstaat te onveilig om in dit onstuimige weer te proberen... de containers uit het water te halen. De zeecontainers sloegen op 2 januari overboord bij Ruwe Zee... ten noorden van het Duitse eiland Borkum. Het bergen ervan gaat waarschijnlijk maanden duren. Ook zijn nog niet alle containers gelokaliseerd. Het weer, ook vanavond nog een bui, maar soms ook een opklaring... en een stevige noordwestenwind. Het is ook vannacht een graad of 7. morgen regenachtig met veel wind en zo'n 9 graden.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 Let's rock to the boogie. Let's rock. DJ Malzo. Sorry. This is Intense. Radio. house vibes. Hosted by DJ Malzo. speaking in other tongues. They didn't believe in dancing. They didn't believe in speaking in other tongues. But early on Sunday morning, they opened the doors of their own dead church.